Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn sinds gisteren meer dan 70 Palestijnen gedood, onder wie 20 kinderen. Dat melden lokale autoriteiten. Op geverifieerde beelden van een beveiligingscamera is te zien dat er een grote explosie was bij het ziekenhuis in Khan Yunis. Israël heeft bevestigd in die stad aanvallen te hebben uitgevoerd en stelt dat daarbij belangrijke Hamas-leden zijn gedood. Duitsland wil het sterkste leger van Europa krijgen. Dat zei Friedrich Merz in zijn eerste grote toespraak als bondskanselier. Hij zei, kracht schrikt agressors af, zwakte nodigt hen uit. Merz werd vorige week na een turbulente stemming gekozen tot bondskanselier. Voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis van Duitsland kreeg hij als beoogd kanselier geen meerderheid van de stemmen in de Bondsdag Pas na twee stemrondes werd de CDU-leider verkozen tot bondskanselier. Burgemeester Halsema van Amsterdam roept het kabinet op de verwoesting van Gaza en de uithongering en het doden van Palestijnen door Israël te stoppen. Volgens Halsema spreken onafhankelijke organisaties niet voor niets over genocidaal geweld. De wereld moet achter de Gazanen staan, zegt Halsema. En ook pleit ze voor vervolging van Hamas en bestrijding van antisemitisme. De Hilversumse wethouder Bart Heller van GroenLinks gaat weer aan het werk. Hij stapte vorige maand op na beschuldigingen van antisemitisme. Heller was tegen het verlichten van het gemeentehuis... ter nagedachtenis aan twee gedode Israëlische kinderen. hij wees in een mail die per ongeluk naar het hele college ging erop... dat er in Gaza al 15.000 kinderen zijn gedood. Joodse organisaties noemden zijn kritiek antisemitisme... maar de raad zegt dat vertrek niet nodig was...